de partijen en de OVSE. Ook zijn er gisteren verkenners nog geregeld zon, maar trekken ook wolkenvelden over waaruit een bui kan vallen. In de middag neemt de kans op buien weer af. Landinwaarts wordt het 23 graden, aan de kust een paar graden koeler.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 Tot nu toe kunnen de Nederlandse experts het neergestorte vliegtuig niet bereiken, omdat er steeds wordt gevochten. Telecombedrijf KPN heeft in het tweede kwartaal 150 miljoen euro minder omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam door de felle concurrentie en doordat bedrijven minder diensten bij KPN afnemen. De winst van KPN is wel gestegen. Dat kwam door een eenmalige meevaller van 451 miljoen met pensioengeld. In Guinea zijn zeker 24 mensen omgekomen toen ze bij een concert werden doodgedrukt. Dat gebeurde op een strand van de hoofdstad Conakry. De bezoekers van het hiphopconcert vierden daar het einde van de ramadan. Wat er op het strand precies is gebeurd is niet duidelijk. De president van Guinea heeft een week van nationale rouw afgekondigd. Bij een aanval van Israël in het noorden van de Gazastrook is vannacht een school met Palestijnse vluchtelingen geraakt. Volgens de VN zijn er zeker 13 doden. Scholen in de Gazastrook doen momenteel vooral dienst als vluchtelingencentra. Ook bij andere aanvallen op de Gazastrook zijn vannacht doden gevallen. Maar minder dan gisteren, toen kwamen bij Israëlische aanvallen meer dan 100 Palestijnen om het leven. De geplande verbreding van de A9 bij de Belmer staat ter discussie. Dat meldt Trouw. De snelweg heeft nu twee keer twee rijstroken. Rijkswaterstaat wil daar twee keer vijf van maken en ook een wisselstrook aanleggen. Dat kost een miljard euro. Maar volgens Trouw rijden er steeds meer.